Mark Visser met het NOS-journaal. Er is een einde gekomen aan een aandelenprocent van de aandelen van de kerncentrale in Borselen in handen door de overname van Essent in 2009. Maar in januari van dit jaar bepaalde de Hoge Raad dat dat niet mocht. De kerncentrale in Borselen moest in publieke handen blijven, zoals de statuten van het bedrijf voorschrijven. Het kabinet geeft toestemming voor grootschalige gasopslag onder het Bergermeer in Noord-Holland. Het gaat om opslag in een aardgasveld ten westen van Alkmaar. De opslag zal worden aangelegd door het bedrijf Taka Energy. Minister Verhagen had al eerder aangekondigd dat hij toestemming wilde geven voor de opslag onder het Bergermeer. Maar na kritische geluiden over de risico's liet hij extra onderzoek doen. In Ierland is een bom onschadelijk gemaakt. De bom zat verstopt in de bagageruimte van een bus ten westen van Dublin. Een melding van een tweede bom in Dublin zelf bleek vals. Vandaag is de eerste dag van het vierdaagse bezoek van de Britse koningin Elizabeth. Noord-Ierse militanten hebben met aanslagen gedreigd. De laatste vorst die Ierland bezocht was George V, maar toen hoorde het land nog bij het Verenigd Koninkrijk. Vodafone Nederland heeft een stijging van de omzet bekendgemaakt van 5,4% in het gebroken boekjaar dat eindigde op 31 maart. De stijging is onder meer te danken aan een groeiend aantal klanten en een verdubbeling van het aantal smartphones op het netwerk.